kan de politie nog niet zeggen. Ruim 1 op de 5 afgestudeerde studenten heeft moeite met het afbetalen van de studieschuld, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat is net zoveel als vier jaar geleden. Oud-studenten kunnen niet betalen, ze willen het niet of ze weten niet dat ze moeten betalen. Van zo'n 20.000 oud-studenten zijn geen gegevens bekend. Bij hen staat nog een bedrag open van ruim 76 miljoen euro. Iran trekt zich deels terug uit het atoomakkoord van 2015. Volgens het staatspersbureau heeft president Rouhani zijn besluit bekendgemaakt in brieven aan de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China. Al die partijen waren betrokken bij de deal waarin werd afgesproken dat Iran het verrijken van uranium zou beperken in ruil voor het opheffen van economische sancties. De stap van Rouhani komt precies een jaar nadat de Verenigde Staten zich terugtrokken uit het akkoord. De VS voerde daarna de sancties tegen Iran weer in. Tientallen booteigenaren hebben gisteravond in Amsterdam met hun boot de gracht voor het huis van burgemeester Halsema geblokkeerd. Ook staken ze vuurwerk af en er werd getoeterd. Ze zijn het niet eens met de strengere regels op het water waar de gemeenteraad vandaag over gaat stemmen. Ajax-fans hebben vannacht vuurwerk afgestoken bij het hotel van de spelers van Tottenham Hotspur. Eerder deden de supporters dat voor de wedstrijden tegen Juventus en Real Madrid. Ajax speelt vanavond tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. En als Ajax de finale weet te bereiken, dan speelt het tegen Liverpool. Dat won gisteravond verrassend met 4-0 van Barcelona. Het weer bewolkt en regen, later in de middag opklaringen... maar ook nog buien met kans op onweer. Het wordt 11 tot 15 graden. Ook morgen buien, vrijdag is het minder nat. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het enige dat opvalt vanmorgen is een motorfiets met pech op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en Diemen Noord heb je daardoor 5 minuten vertraging.